uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een man, de woordvoerder van de organisatie, raakte de man bevangen door de hitte... maar of hij daaraan is overleden is niet duidelijk. Hij liep mee in een bedrijfsteam van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. De politie roept op om niet naar de Waalbrug in Nijmegen te komen... vanwege de grote drukte bij de herdenking van operatie Market Garden. Het is er afgeladen druk... 70 jaar geleden probeerden de geallieerde troepen de grote rivieren over te steken om Noord-Nederland te bevrijden. De operatie mislukte. Vandaag wordt de oversteek nagespeeld. Een van de Nederlandse tropenartsen die in Sierra Leone contact heeft gehad met ebola-patiënten heeft malaria. De vrouw ligt met koorts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Koorts kan ook duiden op een ebola-besmetting, maar daarvan is volgens het RIVM geen sprake. Er zijn extra tests gedaan om zeker te weten of de arts het dodelijke ebola-virus heeft. De uitslagen komen dinsdag of woensdag. De student van 20 die gisteren van de trap viel op een kampeerboerderij in Epe is overleden. De man was op een introductieweekend van de studentenvereniging van de hotelschool in Den Haag. Hij was zwaar gewond geraakt aan zijn hoofd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een medestudent uit Den Haag is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip maakte Ricardo van Rijn na vijf minuten het enige doelpunt. PSV was te sterk voor Cambuur en won thuis met 4-0. Ook bij Twente Heracles werd vaak gescoord. Twente won met 4-1. AZ won in Alkmaar met 1-0 van Pek Zwolle. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. De Britse coureur van Mercedes heeft de leiding in het WK-klassement overgenomen van zijn teamgenoot Nico Rosberg. Die moest opgeven vanwege autopech. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en droog. Morgen eerst bewolkt, later op de dag meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS CFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft-Noord en de afrit Berkel rode reis 7 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.